Reisorganisaties zijn bang dat de schade in ieder geval in de tientallen miljoenen loopt. De plannen van Schiphol laten wel zien dat er behoorlijk wat vluchten moeten worden geannuleerd. En ook toekomstige boekingen die wij niet kunnen maken, leidt ertoe dat wij veel schade gaan leiden. Hoeveel schade, weet u dat al? dat hangt af van de plannen van Schiphol. Ehm, maar wij beramen de schade nu al op eh, enige tientallen miljoenen. Maar het zou me niet verbazen als het richting honderden miljoenen gaat. Reisorganisaties worden inmiddels plat gebeld door klanten die zich zorgen maken over hun vakantie. Minister Harbers van Infrastructuur hoopt dat Schiphol passagiers niet te lang in onzekerheid laat zitten. Bij alles wat er gebeurt eh, vraag ik van hen ook om zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven aan individuele reizigers. Dat zij op zijn minst weten waar ze aan toe zijn. Vanavond komt Schiphol met een kerkpersconferentie. Dan maken ze meer bekend over het aantal vluchten dat in de zomer geschrapt gaat worden. De IVD zegt voorkomen te hebben dat een Russische geheimagent als stagiair aan de slag ging bij het internationaal strafhof in Den Haag. Daar wordt nu onderzoek gedaan naar de oorlogsmisdaden van Rusland in Oekraïne. De man had valse papieren en deed zich voor als Braziliaan. De man die vastzit voor het ontvoeren en doden van Gino... wordt ook verdacht van het bezit van kinderporno, meldt 1 Limburg. Donnie Emmert begin deze maand opgepakt. Het lichaam van Gino van 9 werd in de buurt van zijn huis gevonden. En sla alvast een hoop ijsjes in en zet de ventilator op de hoogste stand... want het wordt de komende dagen enorm warm. Rijkswaterstaat komt daarom morgen met een hitteprotocol. Automobilisten worden meteen geholpen als ze met pech stil komen te staan. Dat gaat dan niet alleen om de buitentemperatuur, maar ook de temperatuur van het wegdek kan flink oplopen. Soms tot boven de 50 graden. En het is echt geen pretje om in dat soort omstandigheden langer dan nodig langs de kant van de weg te moeten staan. Het hitteprotocol geldt in ieder geval morgen in Zeeland, Zuid-Holland, Limburg en Brabant. En morgen kijkt Rijkswaterstaat naar de temperaturen van zaterdag. Het weer zonnig, een graadje of 23 op de meeste plekken. Morgen eerst bewolkt, maar later ook weer flink warm. Temperaturen tussen de 25 en 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Veel korte files nu in onze regio. De wat langere exemplaren vinden we terug op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Rudolf 10 kilometer met een half uur vertraging. Op A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij knooppunt Rotterpolderplein 9 kilometer met een half uur oponthoud. Half uur vertraging ook bij Amsterdam-Slotervaart. Op de A10 vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein. En bergingswerkzaamheden op de buitenring van de A10 Noord bij Landsmeer. Daar is maar één rijstrook open voor het verkeer. Dat zorgt voor 11 kilometer file en drie kwartier vertraging. Omrijden kan via de A10 Zuid en de A10 West.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 Bótalo, si no cumple con su empleo. Que no te manda ni que fuera un correo. Está muy te descuida yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Ey. Si te tira yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. Ey. A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los ojos Yo quiero comerte mami, no es Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te aló. Y si te llamas yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Ey. Si te tira yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. Ey. A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte, mami, me antojo. Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alojo. Pa' conseguir tú no era un Casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. la blow. John el Diver, Ricky Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa. Allá va con su culota cuando sale hay un bobote. Ya no te quiere, papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo. Ey, ella misma dice, préndelo. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella misma dice, préndelo. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella misma dice, préndelo.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 De inkrimping komt bovenop de uitvallende vluchten waar Schiphol momenteel mee kampt vanwege personeelstekorten. De inlichtingendienst AIVD heeft voorkomen dat een Russische spion aan de slag ging bij het internationaal strafhof in Den Haag. De man deed zich voor als Braziliaan en is de toegang tot Nederland geweigerd. Hij is uitgezet. De variabele energierekening bij Eneco gaat omlaag. Vanaf volgende maand betaalt een gemiddeld huishouden bij Eneco bijna 30 euro minder. De prijsverlaging is opmerkelijk. Energiebedrijf Essent kondigde onlangs aan dat de variabele tarieven juist omhoog gaan. Het weer droog en zonnig, 22 tot 26 graden.